De dader zou een 23-jarige Nigeriaan zijn die in Amerika voorkomt in een database met verdachte personen. Hij verklaarde in opdracht van Al-Qaeda te hebben gehandeld. President Obama heeft vanaf zijn vakantieadres extra veiligheidsmaatregelen gelast voor het vliegverkeer. Zijn woordvoerder sprak van een mislukte terreurdaad. De dader kwam met een vlucht uit Nigeria en stapte op Schiphol over. Hoe hij het explosieve materiaal aan boord heeft gekregen is onduidelijk. In Suriname is één dode gevallen bij redden tussen Braziliaanse en Chinese goudzoekers en de Marons, de plaatselijke bevolking. Drie mensen raakten ernstig gewond. Bij de rellen waren honderden mensen betrokken. Veel Brazilianen werden mishandeld en in een hotel werden zeker twintig vrouwen verkracht. De regering in Paramaribo heeft een legerkazerne opengesteld voor de Brazilianen en Chinezen, waar ze voorlopig veilig zijn. Twee bejaarde inwoners zijn gewond geraakt bij een brand in zorgcentrum De Hopperank in het Drentse Pijzen. Een bewoner liep ernstige brandwonden op en de andere moest met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Een aantal bewoners werd geëvacueerd. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een kamer van een bewoner door een brandende sigaret. De politie in de Amerikaanse staat Arkansas is een klopjacht begonnen na de roofmoord op een 40-jarige majoor van het leger des Hels... Twee mannen spraken hem op kerstavond aan voor het gebouw van de organisatie in Little Rock. Ze trokken een pistool en eisten zijn geld. Toen ze dat niet meteen kregen werd de majoor doodgeschoten voor de ogen van zijn drie jonge kinderen. Het weer in de kustprovincies valt een enkele bij. Vanmiddag schijnt vooral in het zuiden en oosten de zon geregeld. In het westen en noorden valt soms regen met maxima van 5 graden.